Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In Lelystad staan twee broers met Syrische roots voor de rechter vanwege een eerwraakzaak. Het Openbaar Ministerie denkt dat zij hun zusje Rian, heet ze, van 18 hebben gedood. verslaggever Hendrik Willem Hofs. We weten dat eh, de vrouw eh, gevonden is, haar lichaam in het water bij de Oostvaardersplassen eind mei. En volgens de politie is ze daar een dag eerder naartoe gebracht in een, eh, in een auto met meerdere inzittenden. Eh, in eerste instantie eh, eh, is er gekeken naar de vader van Rian. Rian komt uit een Syrisch gezin. En die vader die is gevlucht naar Turkije. Justitie denkt dat niet alleen de vader, maar ook de twee broers achter de moord zitten. De vader zit nog steeds in Turkije. Hij heeft een brief geschreven waarin hij de moord bekent... en zegt dat hij als enige erachter zit. Jouw airports kunnen binnenkort, kan jij die ook aan je opa en oma geven? De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft de oortjes namelijk goedgekeurd als gehoorapparaat. Mijn collega Nick vertelt hoe dat opeens kan. De FDA die heeft er hiernaar gekeken, heeft 118 eh, proefpersonen gevraagd die lichte tot milde, eh, mild gehoorverlies hadden. Verbeterde hun gehoor hiermee. En ze zeggen dat het helpt. In een app kun je dan de oortjes binnen vijf minuten afstellen op jouw gehoorwensen. Het is voor het eerst dat er goedkeuring komt om de oortjes als gehoorapparaat te gebruiken. Waarschijnlijk kun je aan het einde van het jaar voor het eerst dat doen supporters van FC Twente vinden dat vervoerder Keolis gewoon met treinen moet blijven rijden na late wedstrijden van de club. Keolis wil daarmee stoppen omdat het vooral bij avondwedstrijden dringen is op het perron en dat zou gevaarlijke situaties opleveren. De voorzitter van de supportersvereniging van FC Twente zegt dat dat vooral komt doordat de treinen niet op tijd rijden, zegt hij tegen RTV Oost. Eerst zouden ze vijf minuten te laat komen en uiteindelijk wordt het 20 minuten, 25 minuten, 30 minuten heb ik al eens meegemaakt. Dat wordt dus- is niet sfeerverhogend, laat ik het zo zeggen. En ik heb ook al nagedacht over, ja, hoe kun je dat nou oplossen? Is dat je net zoveel mensen bij de toegangspoort doorlaat... als ze erin kunnen bij de trein. De voorzitter wil graag in gesprek met vervoerder Keolis om een oplossing te vinden. Krijg je nog het weer? Er trekt een strook met regen over het land...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 Ik knip in mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. is je grote dag. klein. ritme, ritme. van ZFM. I used to live my life this fast and free And do as I feel more than slightly changing my views.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 Just no, Shut up, just shut up. Shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. Stop talking, baby. Start walking, baby. Stop talking, baby.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 Vier Amerikaanse activisten zijn veroordeeld voor hun banden met Rusland. Ze ontvingen geld van een Russische zakenman die handelde in opdracht van de Veiligheidsdienst in Moskou. In ruil daarvoor promoten de activisten Russische standpunten. Voor het eerst dit najaar heeft het gevroren in Nederland. In Enschede werd het min 0,3 graden aan de grond, meldt weer online. Vorig jaar was de eerste nachtvorst pas in oktober. Het weer van nu, een mix van zon en wolken, af en toe een bui en rond de 17 graden.